Nieuws van 4 uur. Kirsten Klomp met het... Hij had een dagboek bij zich waarin hij terreur aanmoedigt. Hij prijst Osama Bin Laden en verwijst naar instructies van andere terroristenleiders... om mensen die niet gelovig zijn aan te vallen. Ahmad Rahami schrijft in het boekje ook dat hij hoopt dat het geluid van de bommen in de straten wordt gehoord. De Afghaanse immigrant van 28 zou de bommen hebben gemaakt die dit weekend afgingen in een drukke straat in Manhattan en in New Jersey. Daarbij vielen tientallen gewonden. Het Witte Huis zegt dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval op een hulpconvoi in de buurt van de Syrische stad Aleppo. Een adviseur van president Obama zegt dat de Russen ervoor zouden zorgen dat er tijdens het laatste staakt het vuren geen luchtaanvallen zouden zijn in gebieden waar hulpverleners waren. Omdat het toch is gebeurd is Rusland volgens de VS verantwoordelijk voor het bombardement, waarbij vrachtwagens van de hulporganisatie Rode Halve Maan werden geraakt. Die hadden meel en medicijnen voor tienduizenden mensen in Aleppo aan boord. Zeker twintig mensen kwamen bij de aanval om het leven. Een verloskundige in Groningen heeft een berisping gekregen van de tuchtrechter... omdat ze een zwangere vrouw met een zeldzame zwangerschapscomplicatie... niet doorstuurde naar het ziekenhuis. De hoogzwangere vrouw werd in 2014 ziek na een etentje... en bleek de volgende dag overleden. Omdat de verloskundige wel een vermoeden had van de complicatie... had ze volgens de tuchtrechter moeten optreden. Een Amerikaanse universiteit heeft een apparaat ontwikkeld dat op afstand emoties kan herkennen. Eerst wordt de hartslag van iemand gemeten door een draadloos signaal naar het lichaam te sturen. volgens de onderzoekers uit Massachusetts kan het apparaat daarna heel precies aangeven hoe iemand zich voelt. Bijvoorbeeld gelukkig, verdrietig of boos. Het systeem kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden, maar ook in de zorg om angst of depressie vast te stellen.